Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn opnieuw meer baby's geboren met een te klein hoofdje. Een afwijking die mogelijk verband houdt met het Zika-virus. Er zijn nu ruim 580 bevestigde gevallen, 80 meer dan vorige week. Meer dan 4000 meldingen worden nog onderzocht. Tegen het Zika-virus bestaat nog geen vaccin en er zijn geen medicijnen voor. Brazilië wil nu de muggenplaag bestrijden door miljoenen mannetjesmuggen te verspreiden die onvruchtbaar zijn gemaakt. Er is veel belangstelling voor de failliete sportwinkels Perisport en Actiesport. Volgens de curator zijn ze voor een belangrijk deel winstgevend. Hij noemt het mooie winkels en verwacht dat volgende week de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden met overnamekandidaten. Gistermiddag vroeg moederbedrijf USG uitstel van betaling aan. Vanmiddag sprak de rechtbank het faillissement uit. Perisport en Actiesport hadden veel vestigingen in V&D en Scapino. Toen die laatste twee failliet gingen kwamen de sportwinkels ook in de problemen. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde trein bij Dalfsen. Er wordt een noodweg aangelegd om te voorkomen dat de hijskraan wegzakt in de drassige bodem. De eerste wagon kan waarschijnlijk in de loop van de nacht worden weggetakeld. De trein ontspoorde afgelopen morgen na een aanrijding met een hoogwerker. De machinist kwam daarbij om het leven. De gemeente Nijmegen kijkt naar meer dan 80 mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Het tentenkamp Heumensoord gaat in juni dicht. Onder meer omdat de Nijmeegse Vierdaagse in de zomer wordt gehouden. Dan komen er bijna 6000 militairen naar Heumensoord. Er worden nu ongeveer 3000 asielzoekers opgevangen. Nijmegen bekijkt meer dan 80 plekken in de stad die misschien geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen. Welke locaties dat zijn en hoeveel asielzoekers er kunnen worden ondergebracht is nog niet bekend. Het weer. In de kustgebieden kan nog een winterse bui vallen. Verder blijft het op veel plekken droog. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt.